waren er 38 aansluitingen. Verder heeft meer dan de helft van de televisiekijkers een digitaal abonnement. Het weer. Bewolkt in het zuiden lokaal nog mistig. Vanmiddag vrij veel bewolking. Alleen in het noordoosten periode met zon. Tegen de avond in het zuiden kans op regen.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 One direction, one vibration. That's the message. Let us try. dancing as you climb. One direction, one vibration. That's the message. You can make it. Het Nederlandertje pesten en sarren vooraf in de Duitse kranten. Al 20 jaar. Dit is 20 jaar ZFM.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 Bij de actie tegen de zes schepen kwamen zeker tien mensen om het leven. Aan boord waren onder andere honderden Turken. Erdogan roept Israël op om onmiddellijk te stoppen met de volgens hem onmenselijke blokkade van Gaza. Israël heeft het gebied waar de radicale Palestijnse beweging Hamas aan de macht is van de buitenwereld afgesloten. Erdogan zei in het Turkse parlement dat de actie van Israël een aanval is op het internationaal recht en de wereldvrede. De werkloosheid in de eurozone is in april licht gestegen ten opzichte van de maand daarvoor. 10,1% van de beroepsbevolking is werkloos. Dat is een tiende meer dan in maart. Het Europees Bureau voor de Statistiek Eurostat meldt dat de werkloosheid het laagst is in Nederland met 4,1 procent. In Spanje waren in april de meeste werklozen. Daar heeft bijna 20 procent van de beroepsbevolking geen baan. In Duitsland is de werkloosheid in de maand mei opnieuw sterk gedaald tot 7,7 procent. Inwoners van de Gelderse plaats Kootwijkerbroek zijn gisteravond achter vier jongeren aangegaan die een man van 75 hadden mishandeld. De jongens tussen 16 en 20 waren er vandoor gegaan nadat ze de man van zijn brommer hadden geslagen en de caravan waarin hij woont hadden bekogeld met stenen. Een paar buurtbewoners schoten te hulp en reden de verdachten met twee auto's klem. De politie heeft de jongens opgepakt. Ze worden verdacht van openlijke geweldpleging. Nederland had vorig jaar per hoofd van de bevolking de meeste huishoudens met breedbandinternet ter wereld. In 2009 werd de 6 miljoenste breedbandaansluiting tot stand gebracht. Per 100 inwoners waren er 38 aansluitingen. Verder heeft meer dan de helft van de televisiekijkers een digitaal abonnement. Het totale aantal abonnementen steeg tot 7,3 miljoen.